Kaven te verwijderen. De jongen zei na de hand tegen de krant: Ik had niet het gevoel dat ik met een koning stond te praten. Tot zover het regionieuws. Oké, dankjewel Erik. Zometeen muziek van Back Disclosure en The Killers.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 Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's in my mind. Love machines on the sympathy crutches Discount orgies on the dropout buses Hitching a ride with the bleeding noses Coming to town with the briefcase blues Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. the devil's head. when a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, when a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, gonna bring that When the fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When the fire starts to when a fire starts to when a fire starts to starts to burn, right? And it starts to spread, you gonna bring that attitude home. Who don't wanna do nothing with their life? When a fire starts to and it's kwam eh, van een debuutalbum, Saddle. Er stonden een aantal eh, leuke liedjes op. Onder andere deze, When a Fire Starts to Burn, Disclosure. En daarvoor dus ook nog eh, back met Devil's Haircut. Beide staan eh, dit jaar op eh, de line-up van Down the Rabbit Hole. Ieder jaar hebben die wel een eh, mooie line-up. En ook dit jaar is het weer gelukt om een paar mooie namen te strikken. Tyler, the Creator komt bijvoorbeeld ook. Maar ook FKA Twix. Ehm, ik neem even een paar namen met je door hoor. Heim komt ook naar dat festival. Wilco, Big Thief, Black Pumas, Bombay Bicycle Club, Cage the Elephant... Uh, Girl in Wet, Idols, Jenny Beth, Kate Tempest, Loyal, Loyal Carner, Sticky Fingers, Thomas Azier. Eh, eens even kijken, Tudor Cinema Club, Whitney En ja, The Murder Capital. Dus eh, ja, dat zijn een hoop mooie namen. Daarvoor ook nog The Killers met uh, Mr. Brightside. kwam ook van, van hun debuut, hè. Ja, ja, ruim 15 jaar geleden dat de Killers doorbraken met grote hits als Mr. Brightside en Somebody Told Me. Stond allemaal op dat debuutalbum had Fuzz. En The Killers die komen ook naar Nederland op 6 juli 2020. 2020, dan staan zij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ehm, nou ja, we komen ook volgens mij nog eh, binnenkort met nieuwe muziek. In ieder geval zijn een beetje aan het, eh, aan het teasen. Eh, de laatste keer dat ze in Nederland stonden was volgens mij drie jaar terug. Toen stonden ze ook in de Amsterdamse zaal. Maar ze komen dus terug voor een concert op 6 juli. Ehm, en de kaartverkoop die start deze vrijdag om 10 uur. 10 uur via de website van Ticketmaster. Um, dus ja, dat is in ieder geval één groot feest. Killers dus naar Nederland 6 juli 2020 in de Ziggo Ziggo Dome. Hey, goedenavond, welkom bij uh, Going Underground, het alternatieve radioprogramma van eh, het lokale Hoek Met eh, nou ja, iedere week de beste alternatieve rock, Britpop, elektronica, grunge, new wave, punk en nou, zelfs af en toe een vleugje metal. En nou ja, hè, veel festivals, ook Down the Rabbit Hole, die voegen de laatste namen toe aan de line-up. nou ja, we gaan er het, het een en ander van draaien. Kortom, veel plaatjes en praatjes. Waar heb jij zin in? Laat het even weten. Dat kan heel makkelijk via 013 524 1344. 1344. Of via de Facebookpagina van eh, dit programma. Dat is facebook.com slash going Ground alternative radio. Facebook.com slash going Ground alternative radio. Eh, en dan, ja, ik heb ook eh, wat nieuws voor je. Nieuwe muziek. Zij kwam na eind vorig jaar eind vorig jaar nog in eh, oktober met haar debuutalbum. En er stonden een eh, nou ja, aantal eh, goede liedjes op, goede singles. Cheap Queen, Profit, Ain't Together, Hit Me Back. En er komt nou een nieuwe uitgave, een deluxe edition van dat album komt eruit, Cheap Queen. Met dus ook een ja, paar nieuwe liedjes. En de eerste daarvan die is gisteren verschenen en ik was ontzettend verrast. Het gaat hier om de nieuwe van King Princess. Duurt 5 minuten, nieuwe single. En ja, de eerste twee minuten niks aan de hand. Mooi. En dan in één keer barst het los. En eh, nou, ik viel nou, bij wijze van spreken bijna van mijn stoel. Het gaat om eh, dit liedje. De nieuwe zin van King Princess. Gisteren kwam het uit. En ehm, ja, ik weet eigenlijk niet wanneer dat, eh, die nieuwe versie dan verschijnt van uh, dat album, van dat Luxe Edition. Dat ga ik nog even opzoeken. Nieuwe single heet in ieder geval Ohio en is prachtig. Has it been in a higher babe? Do you think about me when you're going home? Cause I've been getting rich, but everything I love is broke. So what's good? Is it me or is it? you? how you getting what you need? Is it hard to roll a J without me laying by your knees? Cause I've been getting paid, but my best girl ain't next to me. So what's good? Is it me or is it you? So what's good? Is it me or is it him? Cause when I think about it, I'm you. All I wanna do. So what's good? Is it me or is it you? Talking en She Was. Daarvoor eh, de nieuwe muziek, ja, nieuwe muziek van King Princess, Ohio. En ehm, de deluxe versie van het uh, debuutalbum komt deze vrijdag al uit, 14 eh, februari. Oeh, Valentijnsdag. Het was Ohio. Eens even kijken, het muzieknieuws van de afgelopen 24 uur. Ja, want ja, er gebeurt veel, er gebeurt veel. bijvoorbeeld het festival Seagat. Seagat komt ja, vandaag met de eerste 80 namen. Hebben we even moeten wachten, maar ineens waren ze er dan inclusief vijf headliners. Eh, festival maakt vandaag bekend eh, dat de volgende lijst bands en artiesten 5 tot en met 11 augustus op het eh, festival op het Obuda-eiland in Budapest ja, zullen staan. Hele hoop namen, nou gewoon even een aantal de, tussenuit pikken die ook interessant zijn voor dit programma. Kings of Leon, The Strokes, ga ik zo meteen nog de nieuwe single van draaien. Um, Vols komt ook naar het festival, Mark Ronson, Foster the People... Eh, FKA Twix, heb je er weer. Carrie Boo, Kate Vernada. Um, even kijken, naar nog een paar. Monster Man. Keen, Daughter, eh, Loyal Carner, Slow Tie, Miles Kane. Nou, hoop mooie namen. Um, ehm, 5 tot en met 11 augustus, dan is eh, dat festival. nog meer muzieknieuws vandaag. Want de 1975's Map Healy gaat alleen nog maar een festival spelen waar de seksen in de programmering gelijk verdeeld zijn. Dat heeft hij op eh, Twitter laten weten. Healy maakt deze belofte nadat de festivals eh, Reading en Leeds onder vuur kwamen te liggen na bekendmaking van hun line-ups. Want van de 90 acts zijn er namelijk maar 20 vrouwen daar. Ehm kijk, het is nog niet duidelijk wat de, eh, de precieze verhouding man-vrouw eh, moet zijn op eh, festivals volgens Healy. Maar dat zou ongetwijfeld vervolgd worden dan. Goed, welk liedje wil jij horen? Vraag je favoriete plaat aan 013 54 1344 of via de digitale brievenbus van dit programma facebook.com slash going underground alternative radio. Wat wil jij horen op deze woensdagavond? Dan pak ik even de gitaren erbij. Even mijn luchtgitaar erbij pakken. Ja, ja, Oké, nou, daar gaan we. Ja, want wat een plaat is dit, hè. En eh, ze toeren binnenkort door Europa. Nog niet uh, binnen, binnen België en Nederland, maar dat kan niet eh, lang duren. Het is Rage Against the Machine, Rage Against the Machine, Rage Against the Machine. En het heet... Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Uh! Killing in the name of. do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. did what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. you're under control. And now you do what they told you. you're under control. And now you do what they told you. you're under control. And now you do what they told you. Against the Machine. Killing in the name of. Ja, zo heet hij. En ehm, ja, het is, leuk, eh, want ehm, Rage Against the Machine, ze doen dus eh, een, een, Europese tour. Voor de rest is er nog niks bekend qua Nederland of België. Maar hè, je kan al een beetje zien in het tourschema dat ze waarschijnlijk dan langs Lowlands en Pukkelpop eh, komen. En nou ja, vorige week kwam ook al het, nieuws naar buiten dat Black Crows, hè, die gaan ook naartoe, komen ook naar Nederland. Die staan later dit jaar in de AVAS Live. Dat is op, op 28 oktober. Dan staan ze daar, Chris en Rich Robinson. Nou, het, uh, heel, het, album Shake Your Money Maker, debuutalbum, integraal spelen, want dat eh, bestaat 30 jaar, de debuutplaat. Ehm, dus dat wordt één groot feestje in, eh, in, ja, met die reunituur in dit najaar van Amsterdam. Maar ze staan onder een andere naam, Brothers of a Feather, staan ze ook al deze zaterdag in Paradiso Noord. In één keer was het gisteren bekend, was binnen één minuut uitverkocht, dat, dat, programma. Dus dat gaat lekker. En trouwens nog over die Race Against the Machine. Ja, precies. Oké, nou. Nieuwe muziek. Uh, ja, wat wil jij horen? 013-504-1344 of facebook.com slash going underground alternative radio. Um, denk er even over na. Dan draai ik tussen de tijd gewoon de nieuwe van uh, The Strokes. En die heet At The Door. I can't escape it. Never gonna make it out of this in time. I guess that is fine. I'm not. That's what they do. Deze editie op eh, Best Cap Secret te vinden. Zaterdag 13 juni zijn zij de headliner. The Strokes. En dit is nieuwe muziek. Het eerste in eh, jaar of drie, vier. het eh, eerste nieuwe materiaal in jaar of drie, vier van The Strokes. De nieuwe single die heet eh, At The Door. En die is inderdaad net wat anders wat je, ja, wat je verwacht. Hè. Echt de, de drums en de gitaar die zijn een beetje weggelaten. Het is wat elektronischer dan uh, normaal. is ook meteen een nieuw eh, album aangekondigd. De New, App de New Abnormal, zo, zo gaat die heten. Ehm, zesde album wordt dat, eerste in zeven jaar. 10 april gaat het uitkomen en dit was daar dus de allereerste single van. En ja, die heet At The Door, Strokes. Ja, ik vind ik wel leuk. Ehm, ja, wat wil jij horen? Dat is eigenlijk... Eh, de grote vraag. Hè, want ik eh, schotel jou allemaal eh, ja, dingen voor. Misschien, misschien wel dingen die je nog niet kent. trouwens, is geproduceerd door Rick Rubin. zie ik nou dat nieuwe album van de Strokes. kijk, dus dan is het sowieso goed. Dan zit, dan zit het gegarandeerd is dat, is dat helemaal prima. Ehm, maar ik zat midden in een verhaal. Ehm, ja, hè, mm, wat wil jij horen? Dat, daar komt het eigenlijk op neer. Want ik laat jou allerlei dingen horen. Misschien die je nog niet kent. Maar ik ben ook benieuwd naar wat jij voor mij hebt. Want ja, er is zoveel muziek. Hè ik ken natuurlijk ook niet alles. Dus misschien is er wel een, eh, een liedje wat, eh, wat je laatst in de kroeg hebt gehoord of in, ontdekt hebt eh, in een serie die je op dit moment aan het Netflixen bent. misschien, ja, kijk even in je Spotify-lijstje wat het laatste nummer is wat je toe hebt gevoegd. En nou, dat dan even meteen door via onze Facebookpagina facebook.com slash Going Underground Alternative Radio. Maar je mag ook bellen 013 504 1344. is en de machine nu, Queen of Peace. van Gorillaz samen met Slow Tie en Slaves, Momentary Bliss. En eh, daarvoor ook nog eh, Florence Machine en eh, Queen of Peace, je mag zelf kiezen. Kwam van het album van een jaar of denk ik vier terug. Goed album was dat. Er stonden nog een aantal andere hitjes op. Delilah weet ik nog wel. En uh, Ship the Wreck stond er ook eh, onder andere op. Ja, is leuk. Ehm, goed, ik ga uh, ja, zometeen in het volgende uur een aantal nieuwe wave tracks achter elkaar draaien. Dat draaien we ook gewoon. Dus als je nog een goede tip hebt, ehm, dan mag je hem even doorgeven. Ehm, ondertussen heb ik een, een ander leuk verzoekje ja, binnen zien komen. dat is de band... even kijken. Kijken waar ik hem nou heb. Oh ja, um... oh, wacht, nee. Ik doe, ik doe eerst gewoon deze. Ja, ik doe eerst deze. Ja, doe, doe ik zo meteen. Ja. Eerst even Oasis. She's electric. weekend. Zowel Supergrass als Liam Gallagher in eh, Nederland voor gezegd. Het was een mooie eh, Britpop weekend. Dus vandaag Oasis. En eh, nou ja, even een andere dan de hits. What's the Story Morning Glory is kwam vanaf. She's Electric. Zo mooi, hè, want die broertjes, de Gallaghers... Iedereen, dacht van, eh, ja, als ze dan eh, ooit een keer uit elkaar gaan, dan eh, zal Noel Gallagher, die zal wel de grote carrière krijgen, die zal wel zalen uitverkopen. Liam Gallagher, ja, die heeft eigenlijk niet zo heel veel voor, voor Oasis geschreven, dus ja, die, die zal wel een beetje wegvagen. Dus grappig dat, dat het dan een beetje omgebeur, eh, ja, andersom gebeurt. Alhoewel, No, no Gallagher is niet echt aan het wegvaren Die gaat ook gewoon eh, lekker. Die verkoopt ook een avondslaaf uit. Maar wel eh, leuk dit. Oasis, She Electric, She's Electric. En trouwens ook Liam Gallagher op Lowlands. Lowlands is trouwens binnen één dag uitverkocht. Hebben we vorige week wat namen van gedraaid. Liam Gallagher staat op dat festival. Maar ook Vols, Chemical Brothers, Bring Me The Horizon, London Grammar, Michael Kiwanuka, Sam Vender, Parke, Courts, Shame en Soulwax. En hij staat ook op ehm, de line-up van Rock Werchter. En Rock Werchter die heeft afgelopen vrijdag ook weer een hele bak nieuwe namen toegevoegd. Ehm, nou, deze week eh, zijn dat onder andere Miles Kane. Daar oh, moet ik binnenkort ook wat van draaien, is ook leuk. Fontaine CC draaien hier veel natuurlijk. LP is ook toegevoegd aan het adviesje. En naast die drie ook nog Rex Orange County, Banks, Leukarne, Jake Buck, Parcels, Girl in Red, Agnes Obel, Alec, eh, Alex Benjamin... Uh, eh, Poobie Bridges, Phoebe Bridges zeg je, dan, Cave Town, Richard Harley, Go Go Penguin en Jenny Bev allemaal gevestigd. En sowieso is die line-up eh, te gek. Want eh, ja, ook Pearl Jam eh, al eerder bevestigd. Pixies, Beck, Strokes, uh, Liam Gallagher dus, ook Lamar, 21 Pilots, Faith No More, Anderson Paak, System of a Down, Volbeat en ook Tom York op dat festival. Ehm, eens even kijken, ik wil deze, ja. dubbelzinnig natuurlijk. Het is eh, een nieuwe single. Het is van Buzzet Buzzet Buzzard. Zo heet de band. En het nummer heet John Lennon is my Jesus Christ. Nou, laten we eerlijk zijn. Zo zag je er ook wel een beetje in. In eh, het bed in. In het eh, Amsterdam Hotel. Ehm, maar ja, je had het alleen niet moeten zeggen dat de Beatles groter waren dan Jezus. Want, ja, toen ging het een beetje mis. Jesus is my Jesus Christ van Buzzet Buzzard, Buzzard. Nou, dan ook meteen de Beatles er natuurlijk achteraan. Back in de USSR. There's no big mountain. Ja, toch wel een van eh, mijn favoriete Beatles hoor. Dit, de eh, White Album, dat is het, eh, album waar het vanaf kwam. Of eigenlijk heet het gewoon de Beatles, hè, maar het werd later door de fans The White Album genoemd. Ik snap wel waarom, ik snap wel waarom. Ja. handiger. Goed, nieuwe muziek dan. Dit is ja, ook, weer, ook weer leuk. Dit is de nieuwe single van Alex Leahy. Heeft al een paar leuke singles. Dit is de nieuwste Sucker for Punishment. Alex Leahy en haar nieuwste single, volgens mij hier gisteren, of eh, e-, nee, eergisteren was mij dat die uitkwam. Sucker for Punishment. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Ehm, dan, ehm, oh ja, ehm, daarvoor nog de Beatles en Back in the USSR. Paul McCartney, die staat eh, trouwens dit jaar op eh, TW Classic. Daar is nou de volledige line-up van bekend. Killers and Carter's House, dat was al bekend, maar nou ook nog toegevoegd zijn Sons, Sinead O'Connor en The Kaiser Chiefs. album ook. En eh, dit was een van die liedjes erop. Uh, eh, the Presidents of the United States met Lamp. Ehm, gedraaid omdat ja, de democratische presidentskandidaat even eh, verkiezingen. Hè, dit is weer allemaal begonnen in aanloop naar ja, de president van de United States. Dus ja, vandaar ook gewoon hè, de bandnaam. en dan ja, ook gewoon deze er nog even achteraan. Want het album heet zelfs Fake Songs. Hoe mooi wil je het hebben. Liam Lynch en United States of whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, eh, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. So later, I'm, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, uh, and I'm like, yeah, whatever. Cause this is my United States of whatever. And then it's 3 a.m. I'm on the corner wearing my leather. This dude comes up and he's like, hey, punk. I'm like, yeah, whatever. Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, hey, I thought I told you. And I'm like, yeah, whatever. then up comes Zaffo. I'm like, yo, Zaffo, what's up? He's like, Dutton. I'm like, that's cool. Cause this is my United States or whatever. And this is my United States or whatever. Komende weken zijn 12 studenten van Fontes Hogeschool Journalistiek te vinden in Goorlen. Hier zullen wij reportages maken en verslag doen over alles wat er in Goorlen speelt. Wij gaan de wijk in op zoek naar de meest interessante en bijzondere verhalen. Ook zijn wij benieuwd naar uw verhaal. Heeft u ook zo'n verhaal en wilt u die met ons delen? Iedere maandag en woensdag zijn wij te vinden op de eerste verdieping van het Jan van Bezouw. Kom dus eens gezellig langs. Dit is Lokaal Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Dit is het regionieuws. Burgemeester Weterings van Tilburg wil de voorraadkamers gaan sluiten van de coffeeshops de Glass Company en Afrika. Wat dit oplost, het zorgt voor meer veiligheid, zo zegt hij in de buurt. Het voelt als natrappen, zeggen de ondernemers. Het zijn verwarrende weken voor de Glass Company, directeur Marco de Jong. Justitie wil hem vier maanden in de cel gaan stoppen, maar de rechter heeft er begrip voor dat hij zijn coffeeshop moet bevoorraden. Dus hij krijgt geen straf. Ondertussen gaat de burgemeester van Tilburg voorbereidingen treffen om de voorraadkamers van de Glass Company te sluiten. En de aspergeteler Erik Verhoeven kocht met 40.000 euro een biomassa-kachel om zijn velden te verwarmen. Dit heeft hij gedaan van subsidiegeld. Het apparaat staat nu al voor het derde jaar op rij stil door de stikstofregels. Verhoeven loopt inkomsten mis en vraagt nu ook de politiek om hem te helpen. Zonder een verwarmde tilt is het het einde van het bedrijf, zo zegt hij. Zo had hij ook plannen om in Drunen landbouwgrond aan te boren, om asperge te telen. Maar helaas, dit kan nog steeds niet, omdat zijn brander niet aan mag. Tot zover het regionieuws. Oké, dankjewel Erik. Zometeen wat grunge Nirvana komt eraan. Als ik zaterdags op het veld sta, is het oorlog. Dan gaat het maar om één ding, winnen. Verliezen is voor losers. Tenminste, dat roepen ze vanaf de zijlijn. Met een rode kop zie ik ze schreeuwen dat we de tegenstander af moeten maken. Tegen de grond schoppen, zonder genade. Want we zijn toch zeker geen mietjes? Of wel dan? Het ergste is nog als ik hoor... Jongen, ik schaam me voor je. Dat vind ik echt niet leuk van papa. Volgens mij vergeet hij soms dat ik pas tien ben.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 Light my candles in our days, cause I found God. Yeah! yeah. That's okay, shake my head. And I'm not sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. And I'm not sure, I'm so excited. I can't wait to meet you there. And I don't care, I'm so horny. That's okay. lekker hoor. En uh, eh, Celebrity daarvoor Nirvana en eh, Livium natuurlijk met Kurt Cobain en Courtney Love. En die twee die waren samen nog eens een, eh, een leuk setje. of tenminste, ja, niet iedereen vond het leuk. bijvoorbeeld Dave Grohl, want ja, Net zoals Joko eh, Ono bij de Beatles werd uh, eh, ehm, Corny Love eh, ook mee in, in, de studio genomen. Maar dan bij Nirvana. en ja, die Dave Grohl was er ook niet zo heel erg van gediend. Um, Hall, Celebrity Skin en het is dus ook nog Nirvana met Olivia. Mijn favoriete Nirvana trouwens. Um, mag ik een spannende toon? Ja, want ik heb groot nieuws. Groot nieuws. Want, ja dat de, de soundtrack voor de nieuwe James Bond eh, film, de 25e James Bond film, No Time To Die, gedaan eh, wordt door Billie Eilish. Dat was geen verrassing. Ook dat die, eh, dat nummer ook gewoon No Time To Die gaat heten, was ook niet, is ook niet echt een verrassing. Maar dat nummer, dat verschijnt morgen al. Ja, morgen is die al online overal te beluisteren en te streamen. Dan wordt hij gedropt. Nieuwe single dus van Billie Eilish. De soundtrack van eh, de nieuwe James Bond film. Die op 2 april gaat verschijnen. Morgen dan komt die officieel uit. Oké. Okay. Zometeen heb ik ook nog groot nieuws. Ik ga nog een aantal nieuwe Wave tracks achter elkaar voor je draaien. En ja, we hebben dus net Kurt en Courtney gehad. Kurt Cobain en Courtney Love. Maar je had nog een andere Kurt en Courtney. Jazeker. Plaat die alleen ik heel mooi vond. En voor de rest helemaal niemand. Juist omdat hij zo'n beetje eh, ja, melancholisch was. En dan gaat het in dit geval om Courtney Burnett en Kurt Vaal. Lullacy Lies, een album wat ze een paar jaar geleden uitbrachten. En dit prachtige nummer stond er ook op. Over Everything. When I'm all alone on my own, by my lonesome and there ain't a single another soul around. I wanna dig into my guitar, bend the blues riff that hangs over everything. You know I speed read the morning news and come up with my is a wagon, my head flag waving, the scenery raging, my love love cascading, and the smog hangs over everything. When I'm outside in a real good mood, you could almost forget about all the other things, like a big old ominous cloud in my new to my jams with earplugs. But these days I inhabit a high pitched ring over things. So these days I plug them up. When I'm struggling with my songs, I do the same thing too. And I crunch them up in headphones, cause why wouldn't you? You could say, I hear you on several levels at high decibels. Over everything. recensenten die vonden het maar helemaal niks, dit album. Bij mij september, oktober of dat het verscheen, Lola Sea Lies. Connie Bennett en Kurt Vaal. Over Everything. Terwijl ik dacht, ja, dit zijn gewoon lekkere rammelende gitaarliedjes dit. Maar... Volgens mij valt het ook wel mee hoor, ja. Going Underground op lokale hoek het tweede uur tot 11 eh, uur vanavond. Dat blijft, dat blijft, maar er gaat iets veranderen. Want vanaf uh, volgende week... Ja, dit is groot nieuws, uh, jongens. Dit is groot nieuws. Vanaf volgende week... Niet Going on the ground van 9 tot 11, maar van 8 tot 11. Ja, we beginnen een uur eerder normaal zit er een, eh, een uurtje non-stop eh, tussen de twee programma's. Rossegrin en Going Underground. Maar nee, we dachten van, eh, ik ben, begin gewoon een uurtje eerder. Maar betekent niet dat ik ook een uur eerder klaar ben. Nee, gewoon van twee naar drie uur. Dus drie uur lang alleen maar alternatieve muziek. Nou, dat is toch de, de woensdagavond zo mooi afsluiten, dacht ik. En het gaat meteen al volgende week in, Niet pas vanaf volgende maand of zo. Nee, gewoon vanaf volgende week, 19 februari 2020, gaat dat in. Going Ground programma bestaat pas anderhalve maand, maar eh, meteen al, ze een, eh, een uurtje erbij. Dus niet van 9 tot 11 de volgende week, maar van 8 tot 11. Ik ga je wat nieuws laten horen. Het is eh, van een nieuw bandje genaamd The Snats. De nieuwe single die heet Fat Boy Slim. Mag je ook drie kraaien welke ja, band ik hier ga And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you gon' get it from me. And if you want that compilation, that devil sympathy, if you want that cold-hearted killer, oh, I could be. And if you want that conversation, peace out and on the street. If you want that old school beat, you come and get it from me. Come and get it from me. Come and get it from me. And if you want that conversation, that on the street. If you want that old beat, come and get it for me. Come and get it me. Come and get it me. Come and get it me. een van de allerbeste als het gaat om eh, samplen wat mij betreft. Eh, hij had eh, een hoop, ja, een hoop projectjes. Beats International, Freak Power, Pizza Man, House Martins, Mighty Dubcats. Allemaal van hem. Maar zijn beste ja, bekende project dat is toch wel Fatboy Slim, waarmee hij toch wel het meeste succes had en de meeste ja, hits mee scoorde. Daarvoor de Snuts. Ja, dus niet heel toevallig dus dat ik Fatboy Slim draai, want ja, die nieuwe single van die Snuts die heet Fatboy Slim. Nou, ook nog maar een klein stukje van het origineel dan, dat is deze together through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Ja, het eh, origineel dat is van uh, Camille Yarbrough. Komt in 1975 en dan heet het Take Your Praise werd uiteindelijk Praise You van Fatboy Slim. Die hoorde je zojuist. Daarvoor de Snuts en Fatboy Slim. Ja. hoop, hoop Fatboy Slim. Ja, we zijn slim bezig, dat sowieso. Goed, nog even iets nieuws voordat we ja, een aantal eh, nieuwe wavetracks tracks achter elkaar gaan draaien. Ehm, dit is de nieuwe zin van de DMA's, werd toevallig aangevraagd door uh, Sanne. Dit is Life is a Game of Changing. Nieuwe zin van eh, de DMA's. Live is a game of changing. Ik heb nog een, eh, een oude audio-appje van uh, Sanne gekregen. Daarin zegt ze... Gaat lekker zo. Nou, dat is mooi om te horen in ieder geval. Ik draai meteen nog iets nieuws erachteraan. Dit kwam afgelopen vrijdag uit. De nieuwe van Jack Garrett. Heet Time. To be found. You're overthinking in a rut and terrified of giving in to who you are and losing your mind. You wanna run till you run out of night. why when time is on your side when time just a class with sunshine. By the time. Nieuwe single van Jack Garrett. Het was even stil, maar hij is terug. De nieuwe single die heet Time. En ik ga je even eh, ja, meenemen naar eh, de New Wave periode, eind jaren 70, begin jaren 80. Ehm, er eh, zijn een aantal leuke dingen binnengekomen en ik ga er gewoon snel even drie achter elkaar draaien. de Strangles komen eraan, ook Elvis Costello samen met zijn Attractions. Maar we beginnen met ja, een, plaat, een nummer van de, de, de, de, debuutplaat van Fisher Z. Dit staat daar ook onder andere op. Remember Russia. Drie, nieuwe drie New Wave tracks achter elkaar nu. is lokale omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. wave tracks achter elkaar. Feature zet met eh, Remember Russia, The Stranglers met Hanging Around en eh, Elvis Costello en The Attractions met eh, I Can't Stand Up For Falling Down. het origineel is trouwens van Sam en Dave, ehm, is oud, nog, veel, nog wat ouder. Ehm, is wel leuk om daar dan ook even een klein stukje van te laten horen, dat is deze. Even een stukje spoelen. dat is hem. Ehm, even kijken, nog snel even nieuwe muziek. Ehm, Working Men's Club, dat is een eh, nieuwe band. Ehm, de vorige single die was eh, erg gaaf. Tief, zo heette die. Beetje postpunk-achtige randje, uh, zeg maar, van Joy Division en dat, dat, soort bands. ze hebben nou een nieuwe single en die is wat meer funkier. White Rooms and People, zo heet die. original van Working Man's Club. White Rooms and People. Lekker hoor, lekker funky. Funky shit. Ehm, ja, mijn muzieksmaak die is eh, ontzettend breed. Misschien die van jou ook wel. Echt van, eh, ja, echt van die van hele onbekende Franstalige liedjes eh, uit de jaren 50, 60 tot eh, progressieve, progressieve rock eh, nummers van 23 minuten lang. Het, het, maakt niet uit, als het maar goed is. Dat is eigenlijk het, het verhaal. En nou, altijd zo aan het einde van het programma, dan is het tijd voor een long song. Een liedje dat langer is dan de gebruikelijke radiominuten. Dus ja, 2 tot 6 minuten. Langer dan, nou, dan die afspeelduur. en ik heb de afgelopen weken best wat, wat rare, gekke dingen aan je laten horen. Ehm, dus ik ga nou gewoon weer voor een eh, wat bekende nummer. Um, ik heb daar een goede reden voor, voor deze. Want komende vrijdag, over twee dagen is dat... Dan komen zij met hun nieuwe album, hun vierde plaat, The Slow Rush. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik heb, dat die, ik heb gehoord dat die al gelekt is ergens online als je goed zoekt. Eh, ik wacht gewoon nog even netjes tot vrijdag. Uh, ook een uur voor mij. Uh, goede snelers kwamen er al vanaf. Onder andere It Might Be Time en Borderline. dit is een oudje, let it happen. of nee, niet volgende week, komende vrijdag al, eh, dan komen ze met hun vierde album, The Slow Rush. Dit was eh, van, eh, ja, vijf jaar geleden, man. Maar volgens mij is het dit keer ook echt wel het wachten waard geweest, ja. Dit was nog van Currents. Let It Happen, acht minuten lang, de albumversie van Let It Happen. Toen ik de allereerste keer hoorde, echt, ik dacht dat mijn radio vastliep. meteen verliefd ook op, op deze track. Tame Impala en Let It Happen. Komende vrijdag dus het nieuwe album. En vanaf volgende week, Going Underground, een uur eerder eh, beginnen we. Oh, vanaf uh, eh, 8 uur. Van 8 tot 11 de beste alternatieve muziek. Een uur langer, mocht je het eh, gemist hebben. Ehm, ik heb nog iets nieuws voor je. Ja, um, Vrouwtje. Heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Ehm, vrouwtje, ja, ik heb het leren kennen door uh, ene Rob Stenders. Die heeft het weer leren kennen door Ilse de Lanne. Maar Ilse de Lanne die heeft er voor de, voor de verandering een keertje helemaal niks mee te maken. Haar nieuwe single van, de van Vrouwtje, die heette Groter dan ik. Gelukkig nieuwjaar. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, time, tik in.